Amber Brandsen met het NOS-journaal. In de Griekse hoofdstad aanhangers van de linkse regeringspartij Syriza boos de straat op gegaan. Ze vinden dat premier Tsipras niet doet wat hij heeft beloofd. Volgens de betogers is hij vorige week gezwicht voor Europese druk... toen hij een akkoord sloot over verlenging van het Europese steunprogramma. Ongeveer 50 demonstranten vielen Griekse agenten aan met benzinebommen en stenen. Ruiten werden vernield en auto's werden in brand gestoken. Het is voor het eerst dat Syrische aanhangers zich zo fel tegen de eigen partij keren. Rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-AS Roma zijn gisteren 42 mensen aangehouden. Grote ongeregeldheden bleven uit. Om rellen zoals vorige week bij de heenwedstrijd in Rome te voorkomen... waren extra veiligheidsmaatregelen genomen. De Rotterdamse politie was met veel man op de been bij het duel dat in een 2-1 overwinning eindigde voor de Italianen. De meeste arrestaties waren al voor de wedstrijd en waren voor zaken als vechtpartijtjes, het afsteken van vuurwerk en het bezit van messen. Het kabinet gaat waarschijnlijk toch extra geld vrijmaken voor de veiligheidsdiensten en voor maatregelen om radicalisering en jihadisme tegen te gaan. Bronnen in Den Haag bevestigen dat de ministerraad daar vandaag over spreekt. De oppositie dringt al langer aan op extra geld voor de veiligheidsdiensten, politie en de marechaussee. Nog onduidelijk is hoeveel geld het kabinet extra wil vrijmaken. De man die gisteren werd veroordeeld voor onder meer de verkrachting van zijn vriendin Michelle Mooi heeft zich gemeld bij de politie. Hij was een dag lang spoorloos. De 31-jarige Ian A. werd veroordeeld tot vier jaar cel. Van betrokkenheid bij de dood van Mooi in 2010 werd A. vrijgesproken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog bij zo'n 2 graden.